Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In een nachtclub in Zuid-Korea zijn twee mensen overleden... toen een deel van een verhoogde dansvloer instortte. Het ongeluk gebeurde in een club in de stad Gwangju... waar het WK zwemmen wordt gehouden. Op het moment van het ongeluk waren veel sporters in de nachtclub aanwezig. Negen van hen raakten licht gewond... onder wie de Nederlandse waterpoloster Maud Megens. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend... Ooggetuigen zeggen dat de vloer ineens meters naar beneden kwam. Door twee zware aardbevingen op de Filipijnen zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. 60 mensen raakten gewond. De bevingen waren in het noorden van het land en hadden een kracht van 5,4 en 5,9. De afgelopen dagen waren er ook al een paar minder zware aardbevingen in het gebied. De Amerikaanse regering mag 2,5 miljard dollar uit de defensiebegroting gebruiken... om de grensmuur bij Mexico uit te breiden. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. En dat is een overwinning voor president Trump... want lagere rechtbanken oordeelden eerder dat Trump dat geld niet mag gebruiken... voor de bouw van de muur. Een 52-jarige vrouw uit Noord-Holland is gisteren verongelukt in de Italiaanse Alpen. De vrouw gleed uit tijdens een bergwandeling met haar man en kinderen... en viel 100 meter naar beneden. Een plaatselijke reddingsdienst kon niets meer voor haar doen. President Trump heeft gebeld met de nieuwe Britse premier Boris Johnson... De twee spraken onder meer over een nieuw handelsakkoord... dat nodig is als de brexit een feit is. Volgens beide leiders is de brexit een grote kans... om de economische banden tussen de VS en Groot-Brittannië te versterken.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 I'm on fire. we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. Now we're bringing it. I'm a fireball. lekker ding. Je bent zo heet. met een leg op mijn kin. Ik vind je lekker. fuck ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker. Je mama helemaal me gek. Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik, hey, die heb techniek. Je krijgt een eigen trek en daar hoef ik niks voor terug. Pak jij de pomp speer ik die handel op je rug. Ik ga van in je duim en laat ze lopen. Als het te haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De principaal en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, met tong leg op mijn There's no place for you in my heart I don't need you, leave Just a picture of you time, maybe I can forget.